Clearwater Revival. Goedemorgen zeg. Ja, met Have You Ever Seen The Rain. En welkom bij deze nieuwe show hier zo bij GoFan. Ik ga je oren verwennen tot een uur of twaalf deze zondagmorgen. Met lekkere muziek. En ik heb ook nog een praatje, een paar leuke onderwerpen. Daar ga ik zo meteen eh, iets over vertellen. Maar de hoofdmoot op deze zondagmorgen is tijdens de brunch misschien wel gewoon lekkere muziek. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. young, my father said, Son, I have something to say. And what he told me I'll never forget until my dying day. He said, Son, you are a bachelor boy. child and GoFM. The First Time. Lang geleden dat ze dit maakten, zeg. Ongelooflijk. Cliff Richard voor met Bachelor Boy. Straks in de show um, gaan we praten met uh, Amarins Schuurmans van Wakibi.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 Je voudrais, mais ne peux t'en vouloir désormais. Tu vas m'oublier, ce n'est pas ma vie. Si je tiens la promesse qui unit deux êtres pour toujours, après toi, je pourrais peut-être Eurovisie Songfestival van 1972. Dat is lang geleden. Een Griekse zangeres die het dan doet voor Luxemburg. Nou ja, heb je dat weer. Nielsen ervoor met Sexy als ik dans. Ik vraag me trouwens af, eh, zijn we weer te ontvangen in de Westerschelde-tunnel? Want eh, daar ging alles mis deze week. En het zou fijn zijn als we een heel Anthony te beluisteren zijn natuurlijk. Zeker op zondagmorgen. Ik hoop dat je het een beetje naar je zin hebt hier zo bij GoFam. Ehm, misschien ben je lekker aan het brunchen met je gezin. Ja, moet er gunnen. Misschien kom je net je nest uitzakken. Nou, dat lijkt me helemaal een goed plan, eerlijk gezegd. Want wie zou dat niet willen op zondagmorgen? Maar we hebben voor jou de beste muziek en straks leuke informatie. Wakibi, dat is een goed doel. En Amarens Schuurmans praat daarover zo meteen met mij aan de Skype. Dus blijf lekker luisteren. Intussen hoor jij oh ja, een prachtige van Adventures of Stevie V, Dirty Cash. song. a little piece in me. zijn geprezen. <laughs> Ja, echt wel. Want eh, dit is niet Amerika, gelukkig maar. Ja. David Bowie is samen met Pat Menafee. Ja, of zoiets. <laughs> en The Adventures of Stevie V. Dirty Cash. Mooiste muziek hier bij jouw lokale omroep. Zometeen uh, gaan we praten over ook geld. Dat is geen gek geld. We gaan praten over eh, een goed doel. En wat jij kunt doen eh, nu er toch niks te beleven valt eh, met je spaargeld. Het wordt helemaal niks. Misschien kun je er iets veel leukers mee doen. Je hoort het zo meteen na Louis Armstrong. Waar de poen zit natuurlijk. high Society. Just take that scenery floating by. We're now approaching Newport, Rhode Island. We've been for years in variety. But Charlie Knickerbocker, now we're going to be in high, high, so high society, high society. Yes, I wanna play for my former band. He runs the local dance festival. His name is Dexter, and he's good news. But something kind of tells me that boy is nursing the blues. And high, high, high society, high society, high society, high, high, high society, high society got the blues cause his former wife begins tomorrow a brand new life. She started lately a new affair, and now the silly chick is gonna marry a square. Higher, higher, so higher, so sire, higher, so sire. Square tail, well, higher, so higher, society. But brother Dexter, just trust your sat. Stop that wedding and kill that match. Toot my trumpet to start the fun. And play in such a way that you'll come back to your son. And high, high, high society, high <laughs> society. Yeah. old sashmo swinging in the beautiful high society. In de show gaan we het hebben over microkredieten. Wat is dat nu weer? We gaan het zo meteen bespreken hoor. Verander een leven met een kleine lening van 25 euro. Dat is ongeveer de slogan van Wakabi Nederland. En ze hebben ook een Wakabi Corona Noodfonds. Waar gaat dit over? Nou, we gaan erover praten met de Amarens Schuurmans. Zij is van Wakabi. Welkom in de uitzending. Dankjewel, leuk om hier te zijn. Mevrouw Schuurmans, eh, wat is dat, Wakibi? Wakibi is een stichting die microkredieten verleent aan ondernemende mensen in ontwikkelingslanden. En dat doen we omdat in die landen mensen vaak geen toegang hebben tot krediet. En deze microkredieten zijn zonder enig winstoogmerk, wat de kosten en rente erg laag houdt voor de ondernemers in deze landen. En dat is eh, heel erg welkom voor de meesten. Ja, wat gebeurt er met het eh, geld dan? Wat doet de stichting? Iemand die op ons platform kijkt, kan zelf kiezen aan welk project hij geld wil uitlenen. Dat geld gaat één op één naar die ondernemer die dat microkrediet heeft aangevraagd. Vervolgens gaat hij dat geld gebruiken voor een investering. Dat kan van heel simpel zijn: een, een koe erbij, tot landbouwmiddelen, tot voorraad voor een winkel. Uiteindelijk gaat hij keurig netjes zijn krediet aflossen. Dat gebeurt in ruim 97% van de gevallen. En jij krijgt je geld weer terug. En kan dat opnieuw weer uitlenen aan een ander project of een andere ondernemer die je mooi vindt. Ja, en waar wordt dat geld dan in geïnvesteerd? Is dat eh, in Nederland, in Europa of eh, in derde wereldlanden? In derde wereldlanden, echt ontwikkelingslanden. Dus eh, over heel de wereld. van, van Azië tot Afrika tot Zuid-Amerika. En helpt het? Het helpt enorm. Microkredieten zijn vaak voor deze mensen de enige manier om onder het juk van boekeraars eh, vandaan te komen. Eh, om een stukje groei in hun bedrijf te realiseren. Dus steeds opnieuw laten microkredieten zien dat het niet alleen die betreffende ondernemer helpt, maar ook eh, ongeveer gemiddeld bij leningshoofd van 25 euro tot vijf mensen in de omgeving. Zo'n dorp groeit, eh, eh, die ondernemer kan mensen in dienst gaan nemen. Dus je ziet een groei in die kleine economieën. Dus het is een hele belangrijke vorm om, om mensen zelfredzaamheid te geven. Nou ja, daar vind je alle informatie over op jullie website. Jullie hebben ook een speciaal speciale actie nu in de tijd van coronacrisis. Doneer aan Wakibi Corona Noodfonds. Wat is dat voor een fonds? Het Wakibi Corona Noodfonds hebben we gestart omdat we zien dat derde wereldlanden op dit moment ook zwaar geraakt worden, een aantal door corona. Daar hebben we te maken met ondernemers die eh, vandaag moeten werken om morgen te kunnen leven. En er is over het algemeen geen enkel vangnet, zeker niet voor deze mensen, vanuit een overheid. Nou, dan wil je één ding doen. En dan wil je zorgen dat in ieder geval daar waar ze kredietaanvragen doen om hun bedrijfje of alles wat ze tot op heden hebben opgebouwd, om dat te kunnen laten staan en om dat te kunnen laten voortbestaan. Groei hoop je dan ook nog. Juist dan kunnen we, eh, moeten we daar kredieten eh, verschaffen. Alleen die worden steeds natuurlijk met een hoger, of dat zijn hoger risicokredieten. Vandaar dat we gezegd hebben, daar halen we uit eigen middelen een fonds en stellen we daarvan. En zoeken we ook mensen die dat willen steunen om het te laten groeien, zodat we nog meer kredieten in die landen kunnen verschaffen. Ja, maar is het dan een soort gift van eh, de ja, investeerder, zou je kunnen zeggen? Of is het toch ook weer echt een lening? Het is echt weer een lening. Het is geen gift. Het is echt weer een lening. Dat eh, laat mensen ook in hun waarde staan, vinden wij. En ehm, ja, helpt om keuzes te maken en binnen je bedrijf. Eigenlijk net zoals wij dat doen op het moment dat we naar een, eh, een bank toe gaan of een kredietverstrekker. Waarom zou ik eigenlijk meedoen aan Wakibi? Je doet mee aan Wakibi omdat het mensen een kans geeft die ze echt op geen enkele andere manier kunnen krijgen. En dat is namelijk toegang tot krediet. Er zijn landen waar je simpelweg geen krediet krijgt omdat je vrouw bent. Er zijn landen waar je simpelweg geen krediet krijgt omdat je geen idee hebt. En om een idee te krijgen moet je naar de andere kant van het land reizen dit is vaak de allerlaatste eh, mogelijkheid om toegang te krijgen tot fondsen. En daarmee te zorgen dat ze uit een totale afhankelijkheid komen van situaties waar ze niet afhankelijk van willen zijn. En Woekeraars is daar een, eh, ja, is daar een voorbeeld van. Je kunt al met een heel klein bedrag meedoen, zag ik op de site. Klopt, vanaf 25 euro kun je meedoen. Dus eh, het kleinste eh, bedrag waarmee je een lening kunt verschaffen is 25 euro. En die komt weer terug als het goed is. En dat is het geval in ruim 97% van de gevallen. En dan kun je hem weer opnieuw uitlenen. En zo groeit ook jouw sociale impact. Waar kunnen mensen meer informatie vinden over Wakibi? Ze vinden alle informatie over Wakibi op wakibi.nl. En daar vind je ook alle informatie over het coronanoodfonds en hoe je daaraan bij kunt dragen.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 En wat doen ze? Geen prettig vooruitzicht eh, trouwens. <laughs> Wel, nee zeg. Hey, eh, Nancy Sinatra. These boots are made for walking and for PhD. And I won't let you down. Ik lees net in de krant, uh, daar liggen hier een paar kranten van deze week. Dat D66, die willen een toffe tunnel. En daarnaast een artikel over <laughs> ja, een... ja, een eh, een, elektrische pont bij Sluiskil. En die moet dan gratis zijn. En dan staat erbij, wie gaat dat betalen? Nou ja, en een notendop zie je hier het probleem eigenlijk voor beide projecten. Stevie Wonder in de show Another Star. Een mooie, van lang geleden. Welkom bij de show. Fijn dat je erbij bent bij GoFM. travailler des années sans répit, jour et nuit. Pour réussir, ah oui. pour gravir oh oui, le, sommet.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 En de, unreleased single version. Wat is dat nu weer? Ja, staat hier in de computer. Ik kan er ook niks aan doen. Het ruikt hier een beetje naar eh, koffie inmiddels. Want eh, toen ik hier binnenkwam stonk het enorm naar alcohol. Het leek wel een illegale kroeg, joh. Maar nee, het was eh, vanwege het ontsmitten, ontsmetten. Vanwege corona natuurlijk. En nu ruikt het weer heel heerlijk naar eh, koffie. En dat mag ook wel op een eh, zondagmorgen. Ja, lijkt me wel, hè. Tijd voor wat zools op de radio. Gezellig. Laura Fiji, Do It Again. Oh, do it again. I may cry, no, no, no, but do it again. lips just ache to have you take the kiss that's waiting for you. You know it scold me cause she told kiss ja. Dat is het jaar waaruit eh, dit nummer eh, komt. Was een nummer 1 hit geloof ik hè, toen de tijd. Long, long time ago. Big in Japan, Alphaville en Laura Fiji. Hoe romantisch. Do it again. Het is bijna tijd voor het nieuws. En eh, daarna ben ik bij je terug met tweede uur. Uh, met lekkere muziek weer voor je. En eh, onze razende verslaggever Jeroen van Gent. Die ging op pad. Wat hij deed op pad en wat hij zo aantrof op zijn pad. Dat hoor je straks op een half uurtje ongeveer. En... Ook weer natuurlijk, zoals gezegd, heel erg veel lekkere muziek. Tot sluit van dit uurtje Neil Diamond en Solitary Man. Tot zo. loving Then Sue came along, loved me strong, that's what I thought. Me and Sue that I do. Don't know that I will, but until I can find. Look time thing. Paper rain. I know it's been done having one girl who loves you, right or wrong. thank you